dat eh, was... Eh, even kijken. Oh, dat was niet de bedoeling. Hallo, Moet dat nou? Dat was eh, Natasha Benningfield en... wat was het? Chicane? Weet niet, Dat was Bruce Water in ieder geval? Just shut the fuck up. Zoals mijn partner al zei, dat was Natasha Benningfield met Chicane met Bruce Water. Een mooie remake op een al ontiegelijk mooi nummer. Ik heb slecht nieuws. We moeten weg, we stoppen. Lord, what have I done wrong to be Blessed mixed up brothers like this? To be mixed up with fool number one and retard number 55. You're number 55. I'm number 53. Hi. Hi. <laughs> Shoot. Dames en heren, mijn naam is Jan Fransen. De man achter de knop is Mike Boulet. En de man achter de altijd gezellige computer, ja. Jillis Fransen. In ruil voor, uh, voor Marcus van Dam in afwezigheid Dames en heren, chapeau. Wij zien jullie over twee weken weer. Inderdaad. Eh, we gaan nog even afsluiten met een nummertje van Last Go met Lost. En eh, het was mij een eer om weer voor u gedraaid te mogen hebben deze avond. Ik heb inderdaad weer twee uur achter de knoppen uur staan vermaken. Ik hoop dat het me gelukt is bij deze. Eén uur! En tot over twee weken. Over volgende week Radio Mario. Maar meer ga ik er niet over zeggen.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 Ze mogen niet meer als arts of therapeut werken... vanwege medische missers of seksuele contacten met patiënten. Toch hebben zeven van hen nog steeds een eigen praktijk. De achtste geeft les op een hogeschool. Onder de acht is ook de arts die verantwoordelijk was voor de dood van actrice Sylvia Millekam. En noemt zichzelf nu natuurgeneeskundige. Minister Klink van Volksgezondheid heeft RTL laten weten dat hij de wet wil aanpassen... zodat ook alternatieve genezers beter kunnen worden aangepakt. De Ketelbrug in A6 gaat vanochtend om kwart over acht een uur lang open. Meer dan 100 schepen kunnen dan van het IJsselmeer naar het Ketelmeer varen. Rijkswaterstaat en de politie zullen het verkeer op de A6 omleiden. De ketelbrug is dicht voor de scheepkaars sinds er drie weken geleden gewonden vielen. Toen reed een auto tegen de klep aan doordat de brug ineens omhoog ging... terwijl de lichten waren gedoofd en de slagbomen open stonden. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. De komende weken zal de ketelbrug nog een paar keer open gaan. Het is nog steeds een raadsel waarom een Amerikaans vliegtuig woensdagavond zijn bestemming Minneapolis voorbij vloog. De co-piloot zegt dat de gezagvoerder en hij niet in slaap waren gevallen. Ook het verhaal dat ze in een heftige discussie verwikkeld waren klopt volgens hem niet. Wat de reden dan wel was, wil de co-piloot niet zeggen. Wel wijst hij erop dat vliegtuigen geregeld het radiocontact met de grond verliezen. Het weer, het is vrijwel overal droog. Overdag schijnt de zon volop en het wordt een graad of 15. En dan nog dit. Vannacht komt er een einde aan de zomertijd. Om drie uur wordt de klok een uur teruggezet.